shines. Pictures on a stage. Eind vorige week is hij overleden. Zanger en songwriter Niels Daka, hij was 86. Je kent hem waarschijnlijk van zijn hele grote hit Laughter in the Rain. Hier hoorde je hem nog een keer met een toepasselijk nummer. Our Last Song Together. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 3 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de opening van het Fotomuseum in Rotterdam, coaching met honden en het cursusprogramma Kunst kijken en meer. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. call you mine. I'm trying to be your man. pareltje van het nieuwe album van Bruno Mars, de Romantic Pop. Je hoorde Risk It All. En daarvoor Mika Paris en My One Temptation. Ons eerste onderwerp vanavond. Het Nederlands Fotomuseum opende onlangs officieel de deuren op de nieuwe locatie, het historisch pakhuis Santos op Katendrecht in Rotterdam. Herman de Bruin praat erover met Willy Atema. Welkom Willy. Ja, dank je ja. Herman. Fotomuseum Rotterdam is nieuw hè? Ja, het is nieuw. Het is een ongelooflijk kostbare nieuwe uitbreiding. Echt een verrijking van de stad, het nieuwe fotomuseum. We hadden natuurlijk een fotomuseum. Dat zat op Las Palmas. Kwam ruimte tekort. Kon niet doen wat ze graag wilden. En toen was er een grote mecenas, Stichting Droomendaad. Heeft er 40 miljoen eh, voor gestopt. Ze hebben dat Santos kunnen kopen. Waardoor ze in één klap bijna duizend vierkante meter meer tentoonstellingsruimte Zo, Dat is heel veel. Dat is heel veel. Ze hebben ook de, het Fotomuseum Rotterdam heeft ook de grootste collectie van miljoenen eh, negatieve en gebruiksdingetjes eh, in beheer. Dus ze hebben die ruimte ook echt eh, heel erg nodig. Ja, wat is de aantrekkelijkheid van dat fotomuseum in Rotterdam? Prachtig gebouw, denk ik. nou, beetje ja, sterk, stug gebouw, denk ik. Ja, eh. het is een heel oud gebouw. Het is ook eh, historisch erfgoed. Dus dat heeft, heeft de architect echt rekening mee moeten houden. Mhm. En ehm, het is een gebouw wat in 1901 gebouwd is. Santos heet het, omdat het de koffiebonenopslag was. Santos is een plaats in Brazilië. En daar werd vroeger één prijs voor de koffie bepaald. Dat was de prijs die de boeren kregen. Klaar. En eh, nou, dat, die handel is gestopt. Heeft het pand eh, vervallen gestaan. Heeft er nog een eigenaar geprobeerd een woonwarenhuis van te maken. Die heeft die hele mooie lichte kap er al op gezet. En toen kwam in 1920, 1923 die 40 miljoen van Droom en Daad. En de architect ging aan de slag. En oh mensen, het is werkelijk <laughs> prachtig. Ze hebben... Het gebouw alleen al dus? Ja, de buitenkant is heel stoer, maar ook mhm. opmerkelijk. Omdat die bovenkap erop zit, waar het restaurant in zit, waar je over de wijk heen kunt kijken. En ook al kunt zien dat er weer nieuwe buren komen. Dat wordt een echt een bruisende wijk. Want dan heb je, als je naar de metro Rijnhaven gaat, dan kom je eerst en je stapt uit bij Rijnhaven, dan kom je eerst langs voor het museum, dan loop je door naar Vele Phoenix, dat nieuwe museum, het Migrantenmuseum. Dan loop je door naar Lantaarn het Venster, dan loop je door naar, hoe heet het, eh, eh, concertgebouw Luxor. Dan loop je door naar Katendrecht. Kortom, allemaal cultuur daar. Prachtig. En kleine winkeltjes, grote dingen om te zien. Belvedere, het Verhalenhuis. Het is daar echt zo'n mooie week. Ja. Alleen al om daar een keer rond te lopen en dan even daarna naar het fotomuseum te gaan en het gebouw bekijken. Het zijn allemaal gebouwen die toegankelijk zijn met je museumjaarkaart en waar je uren echt kunt doorbrengen. Het is ehm, ja, prachtig verbouwd. Ze hebben natuurlijk een prachtige collectie en mhm. ja, het is echt een <laughs> glorieuze aanwinst. We hebben hele leuke details ook bewaard tijdens de verbouwing. Zoals bijvoorbeeld? Zeg je? Zoals bijvoorbeeld? Nou, zoals bijvoorbeeld, ze hebben nog het oude. Het is natuurlijk een pakhuis geweest. daar nou, hoort een opzichter bij. Die zit in een opzichtershuisje. Weet je van zo'n klein houten kooitje ergens onder aan oh, de ja, dat, hebben ze nog bewaard. <laughs> zoals dat er vroeger uitzag. Ja, ja, Ze hebben nog kattenluikjes in de deuren gelaten. Want vroeger laten, laten daar natuurlijk muizen. En de architect heeft veel dingen onbeschilderd, ongelakt gelaten. Echt om die oude sfeer. En dan tegelijk natuurlijk met zo'n high-tech installatie van licht en opstellingen. Je loopt er echt te dwalen. Ja, prachtig. Ja, mooi gebouw dus. Als we het over het eh, gebouw van die fototentoonstelling hebben. Maar vergeet niet ook naar de foto's te kijken, want die zijn ook prachtig. Ja, je hebt daar natuurlijk de traditionele eregalerij, die is gebleven. Je hebt een hele mooie openingstentoonstelling van 100 jaar Rotterdam. Dus dan zie je echt hoe de stad veranderd is van een lege, kale gebied waar mensen op een fiets zich voortbewegen. Nou ja, tot je weet hoe het nu is. Ze hebben er hele mooie openingstentoonstellingen met een eh, nieuwe, een oude manier van te fotograferen zonder camera. Het is, eh, ja, er is op alle fronten is daar gewoon heel veel te zien. Ja. ja. Eh, nou, een heel pleidooi voor het <laughs> fotomuseum in Rotterdam. En alle andere zaken die daar op Rotterdam-Zuid... Ja, op loopafstand. Op loopafstand allemaal te vinden. Kijk even bij Fotomuseum Rotterdam. Als je wil googlen, dan kom je er wel, denk ik. zeker. Willy Atema, dank voor dit gesprek. En dank voor het enthousiaste verhaal over het fotomuseum... en alle andere dingen op Rotterdam-Zuid. je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl This 1997 was het jaar voor Supertramp en dit Live to Love You. En daarvoor hoorde je Hélène Segara, en Ces choses qu'on n'oublie pas. Oftewel de dingen die je niet vergeet. Zometeen coaching met honden na John Sebastian en I Had a Dream. happy in the land of ours. helemaal uit 1970, John Sebastian en I Had a Dream. We gaan naar ons volgende onderwerp. Coaches Joyce en Ernst Jan leren je hoe je jouw hond kunt inzetten als de meest liefdevolle co-coach. Ze zijn bij Herman de Bruin. Welkom allebei. Dankjewel. Ja. wel. Eh, jullie hebben een bedrijf en dat is coaching met honden. Ja. dat eh, is geen eh, bedrijf waar je honden leert om hond te zijn. Of nee. ook? Nou, <laughs> nee. Nee, eh, coachen met honden is een opleidingsbedrijf. Eh, en daarin leiden we mensen op die eh, gemerkt, ongemerkt al de waarde zien van hun eigen hond binnen een school of binnen hun eigen leven. en die denken, hoe werkt het nou? En hoe kan ik nou meer mijn hond inzetten in nou ja, misschien mijn werk als leraar, therapeut, coach, oh. psychiater. Ja, dat is iets meer dan ik dacht, want een hond is een huisdier en die is voor de gezelligheid. En omdat mensen naar buiten moeten, dan blijven ze tenminste nog bewegen. Maar er zit veel meer achter dus. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Ja, ja. het is ook belangrijk dat hij dat ook mag blijven, ook als we met ze werken. Ehm, maar de hond kan ook een hele mooie metgezel zijn in het werk. Ja, ja ik ken wel hulphonden, blinde geleidehonden. Heeft dat eh, een, een, een connectie daarmee? Of zeg je nou, dat is toch heel wat anders wat wij doen? Het is wel heel wat anders wat wij doen. Ja, want die honden ehm, worden heel erg opgeleid. Ja, ja, die worden natuurlijk echt met een doel opgeleid. Ja. Ehm, maar in essentie kijken wij ook binnen veiligheid en welzijn wat een hond aan kan, eh, in wat voor werk die mee kan, op welke manier. Ehm, maar bij ons willen we ze juist niet eh, heel erg gericht trainen, mhm. omdat we het natuurlijke gedrag van de hond heel erg willen inzetten. Ah, ja. Daar en daar haal je van alles uit dan? Ja, dat is heel interessant. Ja, ja. <laughs> Eh, ja. Eh, want ja, dan komt de vraag: hoe gaat dat dan? Kom je met je eigen hond dan en gaan jullie uitleggen wat die hond betekent voor de mens? ja, we, mensen komen dan eerst gewoon naar snuffelochtend als zijn: hey, ja, een soort intake. Ja, zijn wij een mooi paar, zijn wij, eh, zien wij ook een hond die heel graag wil werken. Dat is echt een van de belangrijkste dingen. Eh, ja, en dan eh, nemen we hun, het team nemen we mee in hoe je dan leert om zo'n hond in te zetten. Het team? het team, ja. Dat, zijn, er dus meerdere, meerdere, mensen? Nee, het, het team is wel de baas en de hond. Oh, wacht even. Dat is wel het team. Ehm, en die komen dan een ochtend ons toe. En vanuit daar kijken we, zijn jullie mooi team? Zien we eh, welwillendheid? Zien we passie? Eh, en dan kan je bij ons eh, een opleiding gaan volgen om te leren hoe dat dan is op een veilige en vertrouwde manier je hond mee te nemen naar je werkplek om die in te zetten. Dus zo. En, mij in te zetten, want meestal ligt hij op de werkplek onder het bureau en ligt hij alleen maar te slapen. <laughs> Maar inzetten is toch wat anders. Dat, jullie doen daar meer mee. Ja, wij doen daar wel meer mee, ja. ja. Eh, en ik denk dan gelijk, oh, waar moet ik beginnen? Want er, want er is zoveel mogelijk. nou, oké, laat ik zeggen, het begin begint bij... ik kom bij jullie binnen met mijn hond. Nou, eigenlijk is het wat. Eh, of eh, om werkt het, het niet kortste uit te leggen is: het gedrag van de mens zegt iets over de hond. En het gedrag van de hond zegt iets over de mens. Ja, en dat probeer te combineren. En dat combineren we, ja. Dus op het moment dat ik, stel, wij hebben een afspraak. en ik kom met mijn hond binnen. en u heeft een hulpvraag. Ja. Ehm, dan ga ik eigenlijk een opdracht bedenken. Eh, die u zou kunnen doen met die hond. ja. En daarin gaan we eigenlijk kijken naar wat laat die hond nou zien in combinatie met u en vice versa. Ja, ja. Dus ja. u kunt u voorstellen als iemand bijvoorbeeld totaal geen grenzen aan kan geven. En ik doe een oefening op grenzen. Eh, ja, dan zie ik al heel snel hoe iemand daarop reageert. Mhm. Maar ook hoe die hond daarop reageert. En doordat het zo zichtbaar wordt, krijg je letterlijk een spiegel. En dat maakt het leerproces veel leuker en makkelijker. Want die hond die denkt de tweede keer, ik wil het nog wel een keer proberen. Dus iemand ja, kan oefenen. Ja. Ehm, en zo kan iemand dat ook in de maatschappij gaan proberen. Ja, mooi beroep. Ja, en heel veel mensen zijn er heel blij mee. Die, die leren wat over zichzelf en over hoe ze met die hond om moeten gaan. Ja. Dat is natuurlijk ook. En die hond wordt daar misschien ook rustiger van. Ik denk dat de honden al zich heel blij zijn als baasjes dit soort dingen gaan eh, doen. En als mensen je willen contacten, dan kunnen ze bij je terecht via de website, via de sociale media. Coachenmethonden.nl. Coachen met En ja. met honden op social media is ook eh, vindbaar. Ja, Of gewoon via ons privé, Ernst-Jan van Wijk en Joyce de Baan van Wijk. Dank voor het gesprek, ernst van Wijk en Joyce de Baan. Onder mij, het land verbeen, vliegtuig werkt zich omhoog wolken door, nog twaalf uur. En het zonlicht had brand in mijn oor. Oh, ik hoop dat ik sloop, misschien wel het mij. Als ik droom van een boom in een zomerse wei. Auto. het en op de kaart nog steeds geen haven in zicht. Mark zucht en Mark vrucht, hoe laat gewoon de kroegen hier dicht? Want ik wil hoe dat giel, straks is er nergens wat op. En zes later uurde het water, was te vrijen in schoon auto vliegt u, de trein de boer. Auto vliegt u, de trein de boer. Waar is de wereld toch goed? Als ik mijn ogen sloeg, zie ik There Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. my love mountain And ocean in the snow covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I say? and Slide. Je hoorde Stevie Nicks, daarvoor Rollen Hezen, Een autovliegtuig. Zometeen het cursusprogramma Kunst kijken en meer. Na J.D. Souther en Faithless Love. Faithless love, like a river flows, like raindrops falling on a broken down in some valley where nobody goes, where the night blows in like a cold, dark wind. Faithless love. stories, too many heartbreak songs where nobody's right, nobody's wrong. Faithless love will find you in the misery entwine you. Faithless love. J.D. Souther was dat. Ons volgende onderwerp. Cultuurhistoricus Willy Atema is nog even hier om te praten over het cursusprogramma Kunst kijken en meer. Jij geeft heel veel cursussen. <laughs> ja, ja ik ben een. Eh, ik ben een oude rot in mijn vak en ik vind niks leuker dan mijn vak uitdragen. En eh, veel mensen houden van kunst en veel mhm. mensen hebben daar ook vragen over. Hoe zit dat nou? Hoe moet dat nou? En eh, ik ben er, eh, ja, ik heb dat mijn bedrijf al zo lang zoveel. Ik ben er echt heel bezig mee om mensen uit te leggen waar je naar kunt kijken en wat opmerkelijk is en dat wat je ziet. Ja, de liefde voor de kunst is jou ingeboren, zou je kunnen nou, zeggen. Nou, niet helemaal ingeboren. Ik, soms, mijn, mijn ouders waren absoluut niet eh, creatief of eh, museumgangers. Maar het, ja, het is in de loop van de jaren gekomen en dan ga je studeren en dan wordt het je vak en dan eh, gaat dat zo. En dat gaat nog steeds zo. Dus we gaan kijken hoe we kunst kunnen kijken en meer zien. Want je ziet wel een schilderij maar je kan veel meer zien als je weet waar je moet kijken. Hè? Ja, weet je, heel veel schilders hebben als ze klassieke onderwerpen schilderen, of klassieke schilders of klassieke onderwerpen schilderen, hebben ze daar bepaalde symbolieken in. Een hond staat voor trouw, een kat staat voor listen, een uil is wijsheid. Mhm. Dat vind je vaak ook in spreekwoorden terug. En een goede schilder doet dat een beetje terzijde. Het is niet zo dat je meteen tegen dat onderwerp aanloopt dus het is wel fijn als je een beetje weet hoe je moet kijken. Ja. En, eh, en dat gaat dus eh, gebeuren. In je Schiedam. Gaat een cursus ja. in Schiedam. Voor de eerste keer in Schiedam, begreep ik. Ja, ja. het is heel leuk. Het is in de Goorse. Het is in het, eh, eh, in, het, in het gebouw van de bewonersvereniging Schiedam Zuid. Dat is op de Lelystraat. En ik heb zelf in 1975 was dat ook in de Goorse gewoond. Oh, oh, dat is lang <laughs> geleden. ik kwam daar voor de kennismaking en toen dacht ik: Jeetje, het is een ongelooflijk leuk buurtje. Hele smalle straatjes. Je kunt er nog eh, goed parkeren als je de Nou ja, gratis parkeren in ieder geval. Het is een heel levendige buurt en dat wijkgebouw, dat wordt ook druk. Eh, daar wordt veel gebruik van gemaakt schreef ook een blad uit, die bewonersvereniging, de Corsette. En eh, daar sta ik in het maartnummer ook in. Want zij zijn ook blij dat ze, nou ja, dat ze een leuk programma kunnen aanbieden natuurlijk. Ja, eh, leuk om het allemaal te horen, beter maken. Heeft dat ook jou geïnspireerd om nu die cursus te gaan geven? Of was dat toch al de bedoeling? Nou, weet je, ik ga daar beginnen. Dus de onderwerpen moeten dan een beetje toegankelijk zijn. Dus ik geef twee. Ik begin met... Eh, Ehm, het begint bij het kind. Wat zit er allemaal voor symboliek in die kinderportretten die je gewoon door de eeuwen heen vindt? Op een kinderportret is heel veel te zien wat je toch een beetje wat je zeker moet weten. Ja. En een heel duidelijk ding is al dat ook jongens in de vroeg in de 17e eeuw bijvoorbeeld rokjes droegen. En wij denken dan stereotyp, oh dat is een meisje. Nee, want een meisje heeft nooit een hoed met veren. Dat heeft een mooi klein kapje op. Dat is wat duidelijker, dat weet denk ik weten veel mensen wel. Maar zo zijn er heel veel dingen waar je op kunt letten. En ja, bovendien is, zijn het ongelooflijk aantrekkelijke portretten, schilderij om te zien. Tweede is eh, de kat. De kat is in de kunst echt een dier dat beladen is met symboliek. En eh, nou ja, ik beloof de kijker dat hij eh, na deze <laughs> lezing echt de kat met andere ogen ook gaat zien. Dus al die cursussen, ehm, avonden of middagen, middagen, zijn, het. ja. kan je volgen? ja, het zijn woensdagmiddagen. En eh, we beginnen op 1 april en dan eh, vier weken lang. Dus van 2 tot 4 in het gebouw daar aan de uh, eh, Lelystraat nummertje 10, bewonersverenigingsgebouw. De gang, de loop zit daar voor veel mensen uit de Goorse al in. Dat kunnen ze wel vinden. Ja, dat denk ik ook wel. Jij gaat de geheimen onthullen van <laughs> de zaken die op die schilderijen staan zelfs. Dus dat wordt heel interessant. Ja. mensen die meer weten, even op de website. Ik, ja, ik sta niet echt heel specifiek op mijn website, maar ze kunnen mij via Facebook bereiken. Ja. En eh, ze kunnen mij online bereiken. Ze kunnen ook naar het bewoners, naar het gebouw daar gaan. Dat, eh, ja, ja. Als ze kijken, op Facebook is natuurlijk wel een medium, Willy maar mijn website daar, dat is wel goed heel veel plezier tijdens die cursussen, moet ik zeggen. En de tentoonstellingen, eh, die zijn er eh, daar niet, maar wel cursussen. En mensen die dan naar een museum gaan om meer te weten te komen, ja. dat kan natuurlijk altijd, dat stimuleer je ook. Ja, ja, ja. Ik heb natuurlijk ook actuele informatie beschikbaar van wat er te zien is. Ja, precies. In de buurt en in de omgeving. Heel duidelijk. Allemaal eh, goed om te horen van je. Willy Atema, dank voor het gesprek. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend. pretend it all the time. Yeah. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time. Look. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside. slow. Mm-mm. Wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you this song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the week. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see? Dit is De Late Avond was waiting for the change when I heard that old familiar music start. It was like a lighted match had been tossed into my soul. It was like a dam had broken in my heart. After taking every detour, getting lost and losing track, so that even if I wanted, could not find my way back after driving out the memory of the way things might have been. After I'd forgotten all about us, the song remembers when We were rolling through the Rockies station out of Jackson played that song. And it seemed to fit the moment, and the moment seemed to freeze when we turned the music up and sang along. And there was a guy. haven't gotten very far. And I hope my hasty heart will forgive me just this once if I stop to wonder how on earth you are. But that's just a lot of water underneath the bridge I burn, and there's no use in backtracking around corners I have. Song Remembers When. Je hoorde Trisha Yearwood. En daarvoor Jack Johnson en Banana Pancakes. dat was de late avond van dinsdag 3 maart. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Neil Diamond blijft nog even bij je. Fijne nacht. The story of my life is very plain to read. It starts the day you came. It ends the day you leave. The story of my life begins and ends with you. The names are still the same, and the story's still the truth. I was alone, you found me waiting and made me your own. I was afraid that somehow I never could be the man that you wanted of me. You're the story of my life. And every word is true. chapter sings your name. Each page begins with you. It's the story of our times. And never let